overleden. Paul Gray werd gevonden op zijn hotelkamer in Urbendale in de staat Iowa. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Paul Gray was 38 jaar. Het weer wisselend bewolkt en droog, lokaal wat mistbanken. Vanmiddag blijft het droog en is er ruimte voor de zon.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 something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said. Zandvoort ook op internet.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 That's right. <laughs> Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. type oh, suit me. Got me stunned by her natural beauty. Give tight so she can't refuse me lyrical skills, so she start pursue me.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 Noord-Korea heeft zijn leger in staat van paraatheid gebracht. De stap is een gevolg van de opgelopen spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea... na een aanval op een Zuid-Koreaans marineschip waarbij 46 opvarenden omkwamen. Volgens Zuid-Koreaans onderzoek zonk het schip nadat het geraakt was door een Noord-Koreaanse torpedo. De Amerikaanse regering heeft vanwege de olieramp in de Golf van Mexico de staten Louisiana, Alabama en Mississippi voor de visserij tot rampgebied verklaard. De staten komen daarmee in aanmerking voor financiële hulp vanuit Washington. Door de olieramp is het inkomen van duizenden vissers in gevaar. Surinamers kiezen vandaag een nieuw parlement. De NDP van oud-legerleider Bouterse staat in de peilingen ver voor op de partij van zittend president Venetiaan. Die heeft gezegd dat hij nooit met Bouterse zal samenwerken. Tegen Bouterse loopt nog altijd een proces vanwege de decembermoorden van begin jaren 80. In verband met een brand zijn vannacht in Renesse uit voorzorg de gasten van een hotel ondergebracht in andere hotels. Naast het badhotel Renesse stond een schuurtje in brand omdat het vuur oversloeg naar het dak van het hotel werden de 15 gasten geëvacueerd. Niemand raakte gewond en de brandweer had het vuur snel onder controle. Meer dan 2000 Italianen hebben een handtekening gezet tegen wat ze de persbreidelwet noemen. Gisteren boog de commissie voor justitie van de Italiaanse Senaat zich over de wet. Met die wet wil premier Berlusconi de publicatie van afgeluisterde telefoongesprekken aan banden leggen. Die telefoontaps spelen een belangrijke rol bij berichten over politieke schandalen. Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Londen moet ruim 30 miljoen euro bezuinigen. De Britse minister van Sport Robertson zei dat het niet meer dan fair is dat ook de